Zes uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan zegt dat zijn regering bezig is met de grootste militaire actie ooit tegen de Koerdische beweging PKK. Wat die actie in het zuidoosten van Turkije precies inhoudt is niet duidelijk. Verder zijn meer dan 11.000 leraren geschorst die banden zouden hebben met de PKK. En zijn twee burgemeesters in de regio vervangen door regeringsgezinde functionarissen. De Efteling was nooit een concreet doelwit voor aanslagen. Dat zegt het Openbaar Ministerie de minister van de Steur van Justitie... na aanleiding van berichtgevingen bij en de stem vanochtend. Daar stond dat een vrouw van 25 uit Werkendam... zes weken heeft vastgezeten omdat ze in appberichtjes voorstelde... om een aanslag te plegen op het pretpark. Maar volgens Justitie is er nooit een echt gevaar geweest. Deze zomer zijn meer dan 1 miljoen passagiers via Eindhoven Airport gevlogen. Het is voor het eerst dat de luchthaven zoveel mensen heeft verwerkt in de zomermaanden. Het aantal passagiers is met 13% gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Staatssecretaris Dijkhoff gaat bekijken of hij vluchtelingenkinderen die alleen vastzitten in kampen in Zuid-Europa naar Nederland kan halen. Maar wil ze het nog niet vastleggen op een aantal of op een termijn. Dat zei hij in de Tweede Kamer naar aanleiding van een plan van D66, SP, ChristenUnie en GroenLinks. De vier oppositiepartijen vinden de situatie van die kinderen zo schrijnend dat Nederland moet helpen. De partijen vinden dat er voor het eind van dit jaar zeker 750 accepteert is opgelegd door het Amerikaanse Olympisch Comité. Dat besloot eerder vandaag hem voor tien maanden te schorsen. hij en drie van zijn teamgenoten zeiden tijdens de Olympische Spelen in Rio beroofd te zijn. Maar later bleek dat ze dat verhaal hadden verzonnen. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het helder. In de nacht kan wat nevel of lokale mistbank ontstaan. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen schijnt de zon weer volop. Er komt een enkele stapelwolk voor, maar het blijft droog. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit is DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is een drukke spits in de Randstad. De meeste files staan rondom Amsterdam en Utrecht. Op eh, de A2 van Eindhoven naar Utrecht staat tussen Sint-Michels-Gestel en Knopendijl 20 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is drie kwartier, de ook is dicht. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Eveningen en Zalbommel 14 kilometer. A6 bij Almere richting Lelystad tussen de afrit Almere Haven en Almere Buiten. Drie kwartier vertraging. Er is ook een ongeluk gebeurd. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven. Bij Amsterdam aan de zuidkant van de stad op de A10 richting de A10 Noord. 5 kilometer voor de Zeeburgertunnel. Er is ook een ongeluk gebeurd. De linkerrijstok is dicht. En bij Utrecht is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A12 richting Den Haag. Tussen Driebergen en Knoop het Oude Rijn staat 12 kilometer file.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 Eh, mijn naam is Thomas en ik ben er nog tot en met 8 uur. Live op CFM. En waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Rond kwart over 6 de top 5 games. Rond alle 7 het van de week met de naam Bailey. Rond kwart voor 7 het weer en om 7 uur hebben we een kleine pauze. Want daar komt het eh, nieuws er even tussendoor. Om kwart over 7 de evenement in Zandvoort. En om half acht de top 5 films.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 it like clarinete. Perfect Strangers. Ja, en het is inmiddels alweer tijd voor de top 5 games. Ja, dan beginnen we dus eh, op nummer 5. Daar staat uh, Deus Ex uh, Mankind Divided. Op nummer 4 staat Forza Horizon 3. Deze komt uit op 23 september. Dan op uh, nummer 3 Grand Theft Auto 5. Op uh, nummer 2 staat dan... Uh... Ja, dat is ook een nieuwe game. Battlefield 1. Ja, wat staat er dan deze week op nummer 1? In de top 5 games dus. Deze week op nummer 1. Vorige week ook al op nummer 1. Deze week dus ook, net vorige week, FIFA 17. En eh, deze komt uit op 29 eh, september. En uh, wij gaan alweer beginnen met het volgende liedje.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 Ja, de tijd vliegt alweer voorbij. Tijd dus voor het dier van de week met de naam Bailey. Bailey is een leuke jonge dame van ongeveer twee jaar. Bailey is, van het voorjaar, eh, is in het voorjaar eh, bij het asiel binnengebracht Samen met haar twee kittens. Haar kittens zijn inmiddels het huis uit en nu is eh, ook zij op zoek naar een leuke woning. Ze vindt de andere katten op de afdeling niet zo leuk en is dus eh, op zoek naar een huis. Zonder andere katten, maar met de tuin waar ze lekker in rond kan struinen. Naar mensen toe is ze lief en aanhankelijk en ze is ook nog eens heel speels. Bent u nu op zoek eh, naar een leuke, makkelijke kat en heeft u geen andere kat in huis snel eens kennis maken met Bailey. Ben je dierenthuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5 te Zandvoort. Het telefoonnummer is 023 571 3888. 023 571 3888. Ja, en ik... Eh, oh, Kijk, net liep ook alweer mijn computer vast. Jongens, dit kan toch niet... Zo, nu doet hij het weer. Dat is mooi. Heb jij nou nog een verzoekje? Vraag deze even aan. Wel even naar de studio. Of vraag het nu aan via Facebook. Want ik ben nu eh, live op Facebook. Via mijn eh, Facebook-account Thomas. En eh, ik ga nog lekker door, dus tot en met 8 uur. Zometeen om kwart voor 7 het weer. Om 7 uur hebben we dus een kleine pauze. En om kwart over 7 de evenementen. En om half 8 de top 5 films. Wij gaan nu lekker luisteren naar het nieuwe nummer van Bakermat.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 Dat is het nummer van eh, Pitbull, Messing Around. En het eh, verzoekje is binnengekomen van Johan. Deze ga ik dus speciaal voor jou draaien. zou zeggen, Johan, geniet ervan. She's got that look in her eyes. Enrique Iglesias. Like she wants to mess around. Enrique, talk to him. I heard it from a friend who Heard it from a friend who Heard it from another, you been messing around I'm hoping that your friends you about me too. Cause I'ma tell you straight up, I've been messing around. I've been messing around. sexy look you got, mm, I like that. the way you whisper in my ear how you want it when you want it, girl, I like that. Let's go, baby, let's ride. Let's not talk about it, let's do it. How you want it, English or Spanish? Yeah, both of them I'm fluent. We can get freaky in the morning or in the afternoon. We go all night long, baby. It's all up to you. You can get sexy if you want to, and you can from a friend who heard it from a friend who heard it from another. You've been messing around. I'm hoping that your friend too told you about me too. Cause I'ma tell you straight up, I've been messing around. I've been messing around. I've been, I've been, I've been messing around. I've been, I've been, I've been messing around then you can get crazy. Yeah, that's cool. That's cool. Get loose. Yeah, that's cool. That's cool. You got some roller. Yeah, that's cool. That's cool. on the bar. Yeah, that's cool. That's cool. Shake your ass. I'm like, ooh, I don't mean to be rude, but I swear to God, there's so many things I love to do to you. You can get sexy if you want to, and you can bring your girls if you want to, and we can hit the crib if you want to, and we can mess around if you want to. Tell you want to? I heard it from a friend. Who Heard it from a friend who heard it from another. You've been messing around. I'm hoping that your friends too told you about me too. i I'ma tell you straight up, I've been messing around. I've been messing around. Eh, speciaal voor Jonas. Eh, Jonas, dat zeg ik helemaal verkeerd. Voor Johan. Sorry. Messing Around dus van Pitbull. Samen met Enrique Iglesias. Ja, het is inmiddels alweer tijd eh, voor het weer. Want het is kwart voor zeven alweer. Let's mess around. Vrijdag is het prachtig weer met volop zon. Het blijft droog en er wijdt een meest matige zuidwestenwind de temperatuur stijgt in de middag naar maximaal 22 graden. Aan de temperatuurpluim is goed te zien dat het vandaag en morgen zomers warm wordt. Met temperaturen in onze regio van een graad of 25. Vrijdag zijn de maxima met een graad of 22 lager. Maar zaterdag wordt het weer warmer. Zondag wordt de maxima verwacht eh, wellicht een fractie onder de 20 graden. Maar na het weekend gaan de temperaturen weer omhoog en worden later in de week wederom zomerse temperaturen verwacht. De nazomer heeft een lange adem dus. Ja, nu gaan we het nieuwe nummer zo draaien. Van de eh, Willy William met Paris. Dat was het weer. était sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélodie, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la parce que moi j'aime me combattre dans Paris, me pam pam Yeah, yeah. Martin things gas, going. God. Man, them mad. Spanner jongen met je hele gang. Ah. Je bent op blaas met een lege tank.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 Linker linkerbaan, gas. Man de mad. man de pull up, pull up, gas. Pull up in die car, fast, Linker linkerbaan, gas. Man de mad. man de pull up, pull up, gas. Linkerbaan, fast, shotgun schiet met een strap, maat. Je weet wat ik maak all three pull up in your backyard. Standing outside, but I finna go in. in. Martins, I go on, no Mickey Mouse thing. thing. Up in the race, mama trap line blink. Move faster, jump up, pull up, scar. Papi, do droog with the razor, Papi, maak veel kilometers. Papi, trap a gas voor the paper. Fly guy, pan Peter. Pull up. Zeg die dingen komen pitten in die cockpit. Oh. Til het op en laten vallen op die chopstick.